Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Frankrijk en Malta zijn zijn premier Conte bereid om in totaal 100 van de 450 migranten op te vangen... die afkomstig zijn van een houten vissersboot. Italië weigert zelf de opvarenden op te vangen van de boot... die door mensensmokkelaars in Libië de zee werd opgestuurd. Wel hebben de Italiaanse autoriteiten de migranten overgebracht naar twee andere schepen. Premier Conte zoekt nog meer landen die hem willen opvangen. Hij riep de EU-lidstaten opnieuw op tot meer solidariteit met Italië bij het migrantenprobleem. Cuba erkent in een nieuwe grondwet het recht op privébezit en het bestaan van een vrije markt. Staatsmedia hebben meer details bekendgemaakt over de nieuwe wet, die naar verwachting volgende week wordt goedgekeurd door het parlement. Het is voor het eerst sinds 1976 dat Cuba een nieuwe grondwet krijgt. Ook in de nieuwe versie blijft de communistische partij oppermachtig. Maar de president mag voortaan hooguit twee keer vijf jaar aanblijven. De broers Castro waren samen bijna 60 jaar aan de macht. Een Slovaak van 42 is gisteren verdronken in een recreatieplas in Heel in Limburg. Tientallen hulpverleners met boten en duikapparatuur zochten uren naar de man... nadat omstanders hem smiddags onder water hadden zien verdwijnen. Aan het einde van de avond werd zijn lichaam gevonden. President Trump is van plan weer mee te doen aan de Amerikaanse verkiezingen in 2020. Het lijkt erop dat iedereen dat wil, zegt hij in een nog uit te zenden interview met de Britse zender ITV. Trump vertelt in het interview ook over zijn ontmoeting met de Britse koningin Elizabeth afgelopen vrijdag. Volgens hem noemde de koningin de brexit een erg complex probleem. Het weer opnieuw een zomerse dag. De ochtend begint nog redelijk fris, maar dankzij de zon warmt het snel op naar 24 tot 29 graden. Morgen kan het lokaal tropisch warm worden. Vanaf dinsdag gaan de temperaturen naar beneden en neemt de kans op een bui toe.